René van Brakel met het NOS-journaal. De Amsterdamse beurs is fors in het rood gesloten. Ook de andere aandelenbeurs in Europa gaan met een dikke min het weekend in. De AEX sloot 2,2% lager op bijna 284 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt zakten ruim 2 en bijna 3,5%. Beleggers maken zich grote zorgen over de Spaanse bankencrisis. Ook was er minder goed nieuws over de groei van de Chinese en de Amerikaanse economie. Het LAX heeft dit jaar minder klachten gekregen over de eindexamens dan vorig jaar. Na de laatste examens lag het aantal klachten vanmiddag rond de 124.000. Het is 12.000 minder dan vorig jaar. HAVO-leerlingen klaagden vooral over Frans, economie en wiskunde. Bij het VWO leiden Duits en Nederlands tot de meeste klachten. Het Landelijk Actiecomité Scholieren zegt dat er dit jaar veel fouten in de examens zaten. Volgens de organisatie is het een record dat er zeker 20 aanpassingen moesten worden gedaan. Minister De Jager ziet niets in een splitsing van de euro in een noordelijke en een zuidelijke variant. ChristenUnie-leider Slop kondigde gisteren aan dat hij onderzoek laat doen naar zo'n opdeling. Slop is bang dat doorgaan op de huidige manier niet werkt. Volgens de jager blijkt uit veel onderzoek al dat het splitsing slecht is voor Nederland. Zo zou de export naar het zuiden veel duurder worden. De politie in Canada gaat ervan uit dat de man die de moord op een vriend filmde en beelden daarvan op internet zette, is gevlucht naar Frankrijk. In het appartement van de dader in Canada zijn aanwijzingen gevonden dat hij naar Parijs is gevlogen. De man stuurde lichaamsdelen van het slachtoffer naar twee politieke partijen. De Franse politie is inmiddels een klopjacht begonnen op de dader, een pornoacteur en oud model. Het slachtoffer blijkt een Chinese student met wie de man een relatie had. Het weer vanavond en vannacht droog en de temperatuur daalt naar 9 graden. Morgen bewolkt, maar ook periode met zon. Het wordt dan tussen de 13 en 18 graden. Dit, was het... Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is nog druk op de wegen rond Rotterdam. Er staan files op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet voor knooppunt Benelux 4 kilometer. De andere kant op richting Vlaardingen voor knooppunt Ketelplein 6. Op de A13 daarna richting Rotterdam voor afrit Berkel-Roderijs 3 kilometer. A15 Europoort richting Rotterdam voor knooppunt Vaanplein 9. A20 hoeft Holland richting Gouda. Tussen Verlaardingen en knooppunt Debrechtseplein 10. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom voor afrit Oud-Beijerland 2 kilometer na een ongeluk.